Miljoenen mensen eisen dat president Morsi opstapt. Ze vinden dat hij en zijn moslimbroederschap te veel macht naar zich toe trekken... terwijl het slecht gaat met de economie. Bij het protest op het Tahrirplein in Cairo... zijn gisteren zo'n 45 vrouwen seksueel lastig gevallen. Dat zegt een Egyptische vrouwenorganisatie. Vrijdag werd ook een Nederlandse vrouw van 22 belaagd. Volgens lokale media is ze aangerand of verkracht. Inmiddels is ze terug in Nederland. Een Rotterdammer die in februari dood in zijn huis werd gevonden... is waarschijnlijk vermoord om het geld van zijn levensverzekering op te strijken. Vier andere Rotterdammers worden verdacht van moord... en poging tot oplichting van een verzekeringsmaatschappij. Het Openbaar Ministerie eist tien jaar cel... tegen een brandweerman uit het Noord-Hollandse Laren. Volgens justitie heeft hij sinds 2006 elf branden gesticht... waaronder enkele woningbranden. Dat deed hij in zijn woonplaats en daarbuiten. Bij de branden vielen geen slachtoffers... De uitspraak is over twee weken. De derde etappe in de Tour de France is gewonnen door Simon Gerrans. De Australier van Orica Green Edge bleef in de massasprint van een klein peloton de Slowaak Peter Sagan voor. De gele trui blijft om de schouders van de Belg Jan Bakelands. Op tennis-toernooi Wimbledon is titelverdedigster Serena Williams uitgeschakeld. De Amerikaanse nummer 1 van de wereld verloor in drie sets van de Duitse Lissiki... Het werd 6-2, 1-6 en 6-4. Het was de eerste nederlaag voor Williams na 34 overwinningen op rij. Het weer bewolkt en af en toe zon. Het is 17 graden in het noordwesten tot 23 in Zuid-Limburg. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt iets warmer.